Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de woning van de Amerikaanse president Biden heeft de FBI nog meer geheime documenten gevonden. Het gaat om zes stukken uit de periode dat Biden vicepresident was en uit zijn tijd in de Senaat. Het is niet bekend hoe gevoelig de inhoud is. Het is de derde keer in korte tijd dat er geheime stukken opduiken. Dat is pijnlijk voor Biden, want toen hetzelfde gebeurde bij zijn voorganger Donald Trump... had Biden daar stevige kritiek op. Amerikaanse presidenten en vicepresidenten moeten documenten na hun presidentschap overdragen aan het Nationale Archief. Het programma van het Koningsweekend van de Britse koning Charles is bekend. Naast de traditionele processie en ceremonie op 6 mei... zijn er een concert, straatfeesten en lichtshows. Het formele deel van de kroning zal in Westminster Abbey in Londen zijn. Wie van de koninklijke familie daarbij aanwezig zijn is niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of prins Harry is uitgenodigd. De Haagse band Goldband heeft de popprijs 2022 gewonnen. De band krijgt 10.000 euro en een beeld van Theo Makai. Volgens de jury had Goldband afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek. Als soundtrack van de post-corona-tijd met optredens vol knaldrang... het volgen van een eigen artistieke visie en succes onder een breed publiek. De grootste hit van Goldband is het nummer Noodgeval. De toeristische hotspot Machu Picchu in Peru is voorlopig dicht. De overheid doet dat vanwege de politieke onrust in het land. Bij protesten tegen de regering zijn al tientallen mensen om het leven gekomen. De voormalige Inca-nederzetting trekt jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers. Het weer, het koelt af naar rond het vriespunt. Lokaal is er wat nevel of mist. Komende dag vooral in het westen wat zon bij graad of 3. In Midden- en Zuid-Limburg valt er in de middag wat sneeuw of natte sneeuw.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 For nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know?